Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dierenverzorger heeft een kleinere kans op een baan dan een fitnessinstructeur. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV dat de nieuwste lijst heeft gepubliceerd over de meest kansrijke banen. ICT-beroepen voeren al langere tijd die lijst aan. En er zijn ook een aantal nieuwe bijgekomen. Nou, dit jaar zien we eh, bijvoorbeeld beroepen als schoenmaker, reisadviseur of fitnessinstructeur eh, nieuw op de lijst eh, komen. En daar, eh, ja, daar zitten natuurlijk verschillende redenen ook achter. Mensen reizen bijvoorbeeld graag. Uh, sporten is populair met een instructeur bijvoorbeeld. Toch wordt de lijst met kansrijke beroepen niet langer, maar korter. Dat komt doordat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is. Bij een café in Brussel zijn vannacht een man en vrouw doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Volgens Belgische media openden twee schutters op een scooter het vuur op mensen op een terras. Deze buurtbewoner is niet verbaasd. Er valt hier altijd wel iets te beleven. Dronkenschap, vechtpartijen en mensen die overdag daarop uh, eh, bijvoorbeeld uh, crack roken. Het is wel iets geviger nu. Schietpartijen zijn we niet echt gewoon, maar we verbazen nee zeker niet. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Brussel. Honderden passagiers op Schiphol werden vanochtend weggestuurd uit een deel van een van de terminals. In de D-pier ging het brandalarm af. Na drie kwartier mocht iedereen terug naar de wachtruimtes, maar vluchten hebben wel nog vertraging. Zaterdag ging het brandalarm ook al af in dezelfde sectie van de luchthaven. Toen was het loos alarm. Schiphol weet nog niet of dat nu ook het geval is. En een nieuwe slag in de eierbaloorlog tussen Groningen en Amersfoort. Een ondernemer in die laatste stad is de snack ook gaan verkopen, maar dan onder de naam Keierbal. Dat is een knipoog naar de bijnaam van Amersfoort, de Keistad. Veel Groningers vinden het niet kunnen en ook de politiek mengt zich er nu in. Deze provinciale politicus vindt er wat van. Ik denk, dat kan niet. Je hebt een bossenbol, die kennen we allemaal. De Limburgse vlaai, eh, het Friese suikerbrood, de Drentse roggebol. Dan heb je gewoon de Groningse eierbal. En die heet in heel Nederland gewoon eierbal. Ja, de eierbal is zelfs cultureel erfgoed in Groningen. Hij vindt daarom dat je de naam niet zomaar mag veranderen... en denkt na over maatregelen tegen de namakers in Amersfoort. En het weer nog opnieuw een zomerse dag met af en toe wat wolkjes... en in het binnenland kans op een lokale bui... maar vooral blauwe luchten en veel zon.